heerlijk landje van mijn dromen, Ergens iwi vanaf, dol ik de stress te luimen. Daar is de nuttigheid praat. Bruinland, Bruinland. Och, ik verlang zo naar Bruinland. Daar is het goed, al moedig te voet, samen naar het dich würdest ik verlang zo naar Dreumland. Daar is het goed, al amor.